Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Sandra Velsenboer en Jorrit Bergsma mogen de vlag dragen... bij de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen. Die is vanavond in Verona. Velsenboer is uitgekozen vanwege haar twee gouden medailles bij het shorttrack. Bergsma als dank voor zijn schaatscarrière. Maar ook vanwege zijn medailles op de start en de 10 kilometer. Nederland haalde deze Spelen 20 medailles, waarvan 10 keer goud. In de Oekraïnse stad Lviv zijn een dode en 15 gewonden gevallen bij twee explosies. De eerste explosie gebeurde toen een politieauto afkwam op een melding van een winkelinbraak. De tweede knal kwam toen de volgende politieauto eraan kwam. Een politieagent kwam erbij om het leven. In de hoofdstad Kiev zijn vannacht ook explosies gehoord, mogelijk door een nieuwe raketaanval. Slecht nieuws voor wintersporters die gisteravond probeerden van of naar de Oostenrijkse skigebieden Leg en Zuurs te komen. Door lawinen lawine zijn die plaatsen in de Arelberg pas afgesloten van de buitenwereld. Vanochtend wordt gekeken of de wegen weer open kunnen. Het is door de voorjaarsvakantie druk met Nederlanders in het gebied die van of naar hun wintersportbestemming onderweg zijn. En de bankzitters hebben opgetreden in New York. De populaire YouTube-groep scoort vooral in Nederland hits met nummers als Entourage, Huisfeestje en Je Blik Richting Mij. De bankzitters zijn bezig met een wereldtournee. Vorige maand stonden ze al vijf keer in een uitverkochte Ziggo Dome... en eerder traden ze ook al op in Tokio. En over een maand geven ze twee shows in Antwerpen. Het Veronica Weer van Weer Online. Het wordt vandaag een kletsnatte dag met veel regen. Aan de kust staat een stevige zuidwestenwind.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 I search for between the sheets, or feeling blind, but realize all I was searching for was me. hè? I joined the club. Lekkere muziek erbij. <laughs> Veronica. De beste muziek aller tijden. Try to keep you close to me. But I got in between. Tried to square not be in. myself that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so wide. I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. each other. No.